Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Koerdische strijders in de Syrische stad Kobani lijken stand te houden. Volgens Koerdische activisten is de opmars van terreurbeweging IS gestopt. Sinds vrijdag zou IS geen vooruitgang meer hebben geboekt. De beweging zou daarom versterking sturen. Er wordt al twee weken hevig gevochten om Kobani. Sinds twee weken voert een internationale coalitie onder leiding van de VS luchtaanvallen uit op stellingen van IS. De strijd rond Kobani zou al aan ruim 550 mensen het leven hebben gekost. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de dodelijke steekpartij van vrijdag op een school in Voorburg. De jongen van 16 wordt ervan verdacht dat hij het wapen heeft gegeven aan de dader. Bij de steekpartij in Voorburg kwam vrijdagmiddag een 15-jarige scholier om het leven. De vermoedelijke dader, een jongen van 16, werd kort daarna aangehouden. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Taxibedrijf Uber vindt dat de inspectie Leefomgeving en Transport onredelijk heeft opgetreden tegen vier chauffeurs in Amsterdam. Die kregen vannacht een boete van 4200 euro omdat ze dienst hadden aangeboden via Uberpop. Daarmee kunnen particulieren in hun eigen auto passagiers vervoeren. Volgens de inspectie is Uberpop een illegale taxidienst. Uber noemt de boetes onterecht en disproportioneel. Qatar geeft 1 miljard dollar, ongeveer 800 miljoen euro, voor de wederopbouw van de Gazastrook. Dat heeft de oliestaat toegezegd op een internationale conferentie in Cairo. De Palestijnse president Abbas hoopt daar ruim 3 miljard euro op te halen. De Europese Unie heeft 450 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ebola-verpleegkundigen in Liberia dreigen het werk neer te leggen. Ze eisen meer gevarengeld voor het werken met risicopatiënten. De verpleegkundigen ontvangen per maand een kleine 500 dollar geld. Ze eisen dat het wordt verhoogd tot 700 dollar. De president van Liberia probeert de staking nog te voorkomen. Onder meer door in klinieken op het personeel in te praten.